Klanten van de Rabobank kunnen sinds gisteravond niet meer internetbankieren. Er is een storing en de bank weet niet waardoor die wordt veroorzaakt. Mensen die proberen geld over te maken zien dat de transactie blijft hangen. Het is de derde keer in een week tijd dat de Rabobank met een storing kampt, maar volgens de Rabobank hebben die niets met elkaar te maken. Een ex-paardenhandelaar uit Wagenberg is aangehouden omdat hij opnieuw verwaarloosde ponies op zijn terrein had staan. Zo'n 20 Shetland-ponies en een ezel zijn in beslag genomen. In oktober werden al ruim 100 verwaarloosde dieren bij de man weggehaald. Hij kreeg toen een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast mocht hij geen dieren meer houden. Luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines sluit volgende week de opvangcentra voor familieleden van inzittenden van de vermiste Boeing. Het toestel verdween op 8 maart van de radar met 239 mensen aan boord. Het is nog altijd niet gevonden. Familieleden en kennissen worden verder thuis op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Premier Maliki zegt dat de opkomst bij de parlementsverkiezingen in Irak een klap in het gezicht is van de terroristen. De kiescommissie meldt dat zeker 60% van de kiezers heeft gestemd. De verkiezingen waren de eerste sinds het vertrek van de buitenlandse troepen uit het land en de Sjiïtische premier Maliki hoopt op een derde termijn. Het weer in het noorden bewolkt, elders geregeld zon met in het zuiden ook wat stevige buien. Vannacht trekken de wolken en buien weg. Morgen geregeld zon en droog en het wordt dan 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 5 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. Verderop richting Amersfoort voor Afrit Bunschoten 6, voor Knoopert Hoevelaken 4... Op de A5 hoofddorp richting Haarlem voor de aansluiting met de A10 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor Knoop Koenplein 2. A13 daarna richting Rotterdam voor Delft 4 kilometer voor Knoop Kleinpolderplein ook 4. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht 4. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoop Brechtseplein 11 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum staat 5 kilometer.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 ZFM. 17 en 18 mei Dorp te Koop. Laat jij het paradijs stranden? Caravan Festival zet het kustdorp te koop en organiseert twee kijkdagen waarin je Zandvoort kunt beleven als pop-up paradijs. Met muziektheater BOT in het brandweerkazerne, performspeak van Sonja Mitrovic in een raagzaal en de voorstelling Dorp te koop waarin de nachtgasten improviseren op alternatieve reddingacties. In het festivalprogramma. Onder andere sing-songriders op karakteristieke locaties, zoals de hoogste hotel lounge. De bedreiging van windmolens en de economische crisis aan de kant. Red het paradijs en kom naar Zandvoort. De voorstelling Ramkoers van Theater BOT gaat in première op zaterdag 17 mei. Hey, nicht nur Wein und die Trauben, und das könnt ihr mir glauben, liebt ein jeder am Altvater. in Gedanken ist herrlich, das weiß ich. kleines Fraulein. Fraulein. Hallo, Fraulein. Zomer of winter, altijd weer ZFM. humor. That's one thing. In het duingebied en op de stranden van Kennemerland is de bastaardsatijnrups gesignaleerd. De brandhaarden van de rups kunnen leiden tot huidirritaties. Het advies is om de contact met de rupsen, spinsels en nesten te vermijden. De bastaardstatijnrup is te herkennen aan zijn donkere kleur met twee rode stippen op zijn rug. Hij is bedekt met bosjes lange geelbruine haren en korte zwarte brandharen. Hij leeft vooral in duindorens, maar ook komt voor in meidorens, sleedorens, eiken en fruitbomen. De rups wordt uiteindelijk een nachtvlinder. De rups heeft brandhaarden die bij contact gezondheidsklachten kunnen geven, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie van de ogen en de luchtwegen. Ook losse haren die bijvoorbeeld worden meegevoerd door de wind kunnen irritaties geven. Geadviseerd wordt om contact te vermijden met rupsen, spinsels en nesten. Draag bedekkende kleding. Bij aanraking moet de huid en zo nodig ogen goed met water gespoeld worden. Bij ernstige klachten kan het nodig zijn om contact op te nemen met de huisarts. precious flame. Oh. om te overleven, om er te zijn, met z'n drietjes. Hij heeft dat niet gehaald en wij wel. Een longziekte benauwt je leven. Daarom wil het Longfonds onderzoek doen om kapotte longen te repareren. Help mee. Kijk op longfonds.nl. Want gezonde longen zijn van levensbelang. Hello, Josephine. Plezier voor het hele gezin. Alle vormen van vermaak onder één dak. Bent u filmliefhebber of een spelletjesfanaat? Houdt u ervan om een gokje te wagen? Of wilt u zich laten verrassen door moderne architectuur? In ons circus bent u op de juiste plaats. Beneden het vrolijke familieland. Met de leukste en de spectaculairste spelen en gekste kermisattracties. Hierboven zweven vier eilanden met de mooiste en de modernste casinospelen... voor personen van 18 jaar en ouder. Helemaal boven in het gebouw wacht u nog een verrassing. Een luxe bioscoop waar de nieuwste films worden vertoond. Gratis entree, Gasthuisplein 5 in Zandvoort.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 Dat kan ook wonkweer uit voortkomen. Van het zuiden uit komen er enkele opklaringen en gaat ook de zon tevoorschijn komen. Elders trekt de bewolking slechts langzaam op en in het noorden wordt het droog. In de loop van de dag kunnen er in het uiterste zuiden eh, van het land enkele buien ontstaan... waarbij ook hagel en onweer mogelijk is. De middagtemperatuur loopt uiteen van 11 graden in het noordelijk kustgebied... tot 18 graden lokaal in het zuidoosten. Komende nacht verloopt wisselend bewolkt, maar droog. De minimumtemperatuur komt uit op een graad of 8. De noordoostelijke wind is matig. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vrijdag overdag zijn de perioden met zon de maximumtemperatuur ligt tussen de 11 graden in het noorden en 15 graden in het zuidoosten. De wind is noordoost en matig, vrij krachtig aan zee... en boven het IJsselmeer in de middag aan de westkust toenemen tot kracht 6. Zaterdag licht bewolkt, de minimumtemperatuur ligt rond de 2 graden... de maximumtemperatuur tussen de 12 en de 15. Er is veel wind uit het noordoosten. Zondag licht bewolkt, de minimumtemperatuur ligt rond de 2 graden... De maximumtemperatuur tussen de 11 en de 15. Er is veel wind uit het noorden en langs de stranden vrij veel wind. Haarlemse popmuzikanten Niels Geuzenbroek en Michiel Prins spelen dit jaar op Bevrijdingspop in Haarlem twee nieuwe nummers die zij speciaal schreven voor het initiatief Gitaarlem. Gitaarlem is in Haarlem initiatief georganiseerd vanuit het Haarlemse popindustrie en wordt ondersteund door Haarlem Marketing. De opbrengsten komen geheel ten goede van het glazen huis van Serious Request dat in december van dit jaar in Haarlem staat. Gitaarlem is een idee van het Haarlemse cabaretduo Speelman en Speelman en 3FM DJ Giel Belen. Gedurende het jaar krijgen in totaal 12 Haarlemse artiesten beurtelings de speciaal voor Gitaarlem gemaakte gitaar mee naar huis. Om vervolgens hierop een eigen nummer te componeren. Geuzenbroek en Prins spelen op 5 mei tijdens de bevrijdingspop naast hun eigen repertoire de speciaal voor gitaarlem geschreven songs. Met in totaal 10 andere nummers van Haarlemse collega-muzikanten worden de nummers High Hopes en Hard Times van Neil Geuzenbroek en This Waters van Michiel Prins in november van dit jaar bovendien verzameld uitgebracht op zowel een cd als een speciaal edition op vinyl. Haarlem promoot met Haarlem. Bovendien de rijke popcultuur. Het huidige talent en de diversiteit aan poppodia dat Haarlem rijk is... waaronder het Partonaat, het Philharmonie en het Stad By the time I get to Phoenix, she'll be rising She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call. But she'll just hear that phone keep on ringing. off the wall. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly, and call my name, out outlaw. cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so, she just didn't know I would really go. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. In het weekend van 19 en 11 mei komt de ADAC GT Masters in actie op circuit Park Zandvoort. Het wervelende GT-kampioenschap reist met een indrukwekkende startveld... vol krachtige en imponerende supercars naar het Zandvoortse racecircuit... om daar twee kampioensraces te verrijden. Racefans kunnen zich gereed maken voor een zeer interessante autosportweekend. De impact van de kracht van de ADAC GT Masters is nauwelijks te omschrijven... De vele technische gelijkwaardige afgestelde supersportauto's, de actievolle sprintracers en gevechten op de scherpst van de snede hebben racefans in Duitsland op de banken weten te krijgen. In het tweede weekend van mei komt het GT-geweld naar circuitpark Zandvoort en dat belooft weer veel gedonder in de duinen. Met een startveld van zeker 24 krachtige GT's kan het publiek zich voorbereiden op een sensationele strijd in de Zandvoortse duinen.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 De nationale herdenking vindt plaats om 8 uur s avonds bij het herdenkingsmonument aan de rotonde van Lennepweg en Linnaeusstraat. Voorafgaand aan deze herdenking is er om 7 uur s avonds een dienst in de protestantse kerk en zal er een stille tocht vertrekken om half acht die eindigt bij het herdenkingsmonument. zondag 4 mei vindt in Heemstede van om ongeveer 8 uur bij het monument een vrijheidsreef de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Op maandagochtend 5 mei wordt bij het raadhuis het bevrijdingsvuur ontstoken. Rond half tien wordt een groep hardlopers verwacht die in een lopen het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Heemstede brengen. De burgemeester nodigt het inwoners van Heemstede uit met gepaste eerbied deel te nemen aan de stille tocht. De stoet vertrekt om 19.40 vanaf het raadhuis en arriveert kort voor 20 uur bij het monument aan het Vrijheidsdreef. Vanaf 20 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de gevallenen. Dit tijdstip wordt gemarkeerd door het einde van klokkengeluid in het taptoe-signaal. Na twee minuten stilte wordt de Wilhelmers gezongen. Vervolgens dragen leerlingen uit Heemstede een gedicht voor. De gastspreker is dit jaar inwoner mevrouw Marlies Veldhuizen van Zanten. Aansluitend liggen de burgemeester, gemeentesecretaris en de teamchef basisteam Duinrand, politie Kennemerland, een krans namens de gemeente Heemstede. Gevolgd door een afvaardiging van de schooljeugd en tot slot een afvaardiging van veteranen uit Heemstede. Aansluitend wordt een ieder in de gelegenheid gesteld bloemen te leggen aan het voet van het monument. Namens de veteranen in Heemstede is de leiding van de ceremonie in handen van de heer Van Leeuwen. Het programma van de avondherdenking en de gedichten worden ter plaatse aan de aanwezigen uitgereikt. Voor de minder invalide is er een zitplaats beschikbaar. my baby my baby my baby Rama. Well, she's the girl in the red blue jeans. Uh, she's the queen of all the teens. Uh, she's the woman that I know. Uh, she's the woman that loves me so. Say, Be Bopalula, she's my baby. Be Bopalula, I don't mind, baby. Bopalula, she. baby doll, my baby doll, my baby better, my baby better, baby better. Let's rock again now. Ontdek de nostalgische speeltuin. Een scooterbotsenautobaan, klimrekken, een familieschommel, een waterbaan, een mini-treinexpress op echte rails en nog veel meer. Speeltuin Groenendaal is een avontuurlijke speeltuin voor kinderen van alle leeftijden, maar in het bijzonder voor een leeftijdsgroep van ongeveer 10 jaar. Voor de jongsten hebben wij een kleine klimtoestel, zodat ze rustig kunnen spelen. Bij binnenkomst krijgt iedereen de speeltuin een kabouterstempel... zodat je de hele dag in en uit kan lopen. Ga bijvoorbeeld een rondje door het prachtige Groenendaalse bos... langs de heksenhut of de kinderboerderij, het molentje aan de overkant. Je kunt ook smiddags nog terugkomen na het middagslaapje. Ideaal. Regen hoort niet bij een speeltuin. Ook niet bij de onze. Echter, de kinderen vinden een paar spetters meestal geen belemmering om lekker te spelen. Terwijl u lekker overdekt kunt zitten, als het droog is maken wij alle toestellen weer droog. Met de stempel kun je ook na de bui nog terugkomen om een paar uur te spelen. We zijn momenteel bezig om de slecht weervoorzieningen uit te breiden. stop and people Kinderfestival Bevrijdingspop. Met het festivalconcept Roken is zo helder op sokken... is KWF Kankerbestrijding op 5 mei aanwezig op Bevrijdingspop Haarlem. Er staat een Hall of Heroes op het plein van de Vrijheid... en op het kinderfestival lopen twee rookvrije superhelden rond. KWF Kankerbestrijding zet hiermee niet-rokers in het zonnetje... en maakt duidelijk dat niet-roken de norm is. Bevrijdingspop Haarlem omarmt het initiatief van KWF. Beide partijen hebben besloten om het terrein op het kinderfestival grotendeels rookvrij te maken om het goede voorbeeld aan de kinderen te geven. Daarnaast wordt er op het hele festivalterrein geen tabak verkocht. Op het terrein van het kinderfestival zijn twee levensgrote superhelden aanwezig waar kinderen mee op de foto kunnen. KWF Kankerbestrijding is ook aanwezig met een stand waar men informatie kan vinden over kankerpreventie of het worden van vrijwilligers voor KWF. Om vijf voor vijf zullen KWF Kankerbescheiding en het kinderfestival de aanwezige kinderen oproepen om een minuut lang zoveel mogelijk geluid te maken om de vrijheid te vieren. Mijn twee uur muziekboulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten hebt.